Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge baalt ook van het langzame vaccineren. Nederland bungelt op dit moment onderaan de lijst van de Europese landen die de meeste mensen gevaccineerd hebben. Ja, nou, ik begrijp dat ongeduld ongelooflijk goed. Dat is ook mijn ongeduld natuurlijk. En eh, je wil niet onderaan in zo'n lijstje staan. Eh, je wilt in het linkerrijtje staan, om het in voetbaltermen te zeggen. Volgens de minister schiet het vooral niet op vanwege de leveringen. Medicijnfabrikanten leveren minder en later dan gepland. En dus duurt het langer voor we kunnen doorprikken. En de jongen belooft wel dat er de komende weken extra gas wordt gegeven op de prikplekken. De KNVB komt met een richtlijn voor wedstrijden in omstreden landen. Zoals in Qatar, waar volgend jaar een WK op de planning staat. De voetbalbond zegt dat het boycotten van zo'n toernooi niet helpt om de mensenrechten te verbeteren. In het document staat wat teams en andere sportbonden dan wel kunnen doen. Zoals druk uitoefenen op de overheid in zo'n land. En een lijst van dingen waar je op moet letten bij het boeken van een hotel. Onze spaarvarkens zijn historisch dik. In totaal kwam er bijna 42 miljard euro bij en dat is veel meer dan andere jaren. En dat komt vooral door de coronacrisis. We spaarden flink. En er is nog een reden, vertelt verslaggever Nick Wouters. Het andere deel is dat we het gewoon niet hebben kunnen uitgeven. Niet aan vakanties hebben kunnen uitgeven. Niet in de dure decembermaand allerlei dure cadeaus. Hebben we minder gekocht met z'n allen. Festivals, noem maar op. Tickets eh, voor optredens hebben we niet eh, gekocht. Het is maar een totaal. En er zijn natuurlijk ook mensen die door corona hun spaargeld zagen verdampen. Ondernemers met een winkel of kroeg bijvoorbeeld. En een lange rij bij het Philipsstadion gisteren. Veel eind Eindhovenaren dropten daar hun lege bierflesjes en kratten. Ze doneerden statiegeld aan ondernemers van wie de winkels afgelopen weekend zijn geplunderd of beschadigd. Ik hoorde de actie glas voor glas. Eh, ja, gebroken glazen, kapotte ramen. Dus glas voor glas is een simpele oplossing om... Eh, om toch iets goeds te doen voor de ondernemers. Goed initiatief. U had nog wat kratjes? Ik had nog wat kratjes staan. Niet van het merk eh, die dit initiatief heeft genomen, maar ik zag dat ik alle katjes mocht inleveren. Hoeveel statiegeld er is opgehaald is nog niet bekend. Al het geld gaat in elk geval naar het repareren van de kapotgeslagen ramen en geplunderde winkels. Het weer, het is nat. Vanmiddag wordt het iets minder nat. 2 graden in het noorden, 9 in het zuiden. Dit weekend is het fris, maar wel overwegend droog. En we krijgen vaker de zon te zien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Purmerend en boven Grotebroek rijden geen treinen door een stroomstoring en rijden wel bussen.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 Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy.